Maar nu eerst het NOS nieuws van... Marjan Koekoek met het NOS Journaal. DigiD is vanwege een cyberaanval nog altijd slecht te gebruiken. De dienst wordt sinds gisteravond door cybercriminelen bestookt met grote hoeveelheden data, waardoor de servers overbelast zijn. DigiD is de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken bij overheidsdiensten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is de privacy van DigiD-gebruikers niet in gevaar. Hier gisteren was er ook al een cyberaanval op DigiD. ProRail is een nieuwe campagne gestart tegen roekeloos gedrag bij spoorwegovergangen. Onderdeel van de campagne is een radioreclame waarin ruim een halve minuut niets anders te horen is dan gerinkel van een overweg. Dat dat irritatie bij luisteraars oproept is volgens ProRail juist de bedoeling. Wachten is irritant, maar van levensbelang, zegt het bedrijf. ProRail voert de campagne omdat steeds meer mensen omkomen bij spoorwegovergangen. In 2011 waren het er negen... Dit jaar zijn het er al vijf. Het gaat vrijwel altijd om roekeloos rijgedrag. In Bangladesh demonstreren duizenden arbeiders tegen de slechte arbeidsomstandigheden in het land. Ze eisen dat de verantwoordelijken voor het instorten van een fabrieksgebouw bij Dhaka worden opgepakt. Het gebouw met daarin ruim 3000 mensen stortte gisteren in. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 160. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken heeft de eigenaar van het gebouw de bouwvoorschriften overtreden. Hij had een vergunning om een gebouw van vijf verdiepingen neer te zetten, maar zou daar later illegaal drie verdiepingen bovenop hebben gezet. In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen. Dat zijn bouwvakkers die werken onder een flexcontract. In sommige gevallen zijn ze eerst ontslagen om vervolgens als flexwerker terug te komen om de klus af te maken, zo meldt FNV Bouw. Ontslagen medewerkers die niet terugkeren zien vaak dat flexwerkers hun werk overnemen. Het weer in het noorden nog wat regen, verder geregeld zon en nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het minder warm. Morgen regen en een stuk frisser. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A8 richting Amsterdam. Tussen knopen Zaandam en knopen Koenplein 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht. Bij Voorburg 2 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de andere rijbaan richting Den Haag staat 3 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A13 richting Den Haag bij Delft 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 3 kilometer.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 Get your puppet. Does anyone wanna go waltzing in the garden? in the cardigan. Does anyone going to go dance up on the roof? Coming up, bringing it up. do You can be what you want to be and pose like me hot Don't get the Does anyone wanna go in the garden into the garden.